Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Toenmalig minister Netelenbos van Verkeer wilde 15 jaar geleden voorkomen... dat het vervoer op de hoge snelheidslijn openbaar werd aanbesteed. Ze stuurde een brief aan premier Kok. Dat zei Ralf Pans, destijds de hoogste ambtenaar van het ministerie... tijdens de parlementaire enquête over de Vira. Netelenbos wilde dat de opdracht ging naar de combinatie NS, KLM en Schiphol... en zag niks in een aanbesteding. Premier Kok heeft haar advies niet opgevolgd. Voor het eerst komt een geneesmiddel beschikbaar dat de oorzaak aanpakt van taaislijmziekte. Het wordt vanaf 1 juni vergoed. Komt een groep van 35 patiënten voor in aanmerking. Het middel werkt alleen bij hen, zo laat de Vereniging voor Patiënten met taaislijmziekte vandaag weten aan haar leden. Minister Schippers heeft besloten dat het middel wordt vergoed uit de basisverzekering. Het gaat om 200.000 euro per patiënt per jaar. Het middel bestond al langer, maar vanwege de hoge kosten was vergoeding lange tijd onzeker. De Amerikaanse politie heeft 192 mensen opgepakt na een schietpartij tussen motorbendes in Texas vannacht. De arrestanten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het vuurgevecht in een restaurant in Waco vielen 9 doden. 18 mensen raakten gewond. Honderden leden van vijf verschillende motorbendes hadden daar afgesproken omdat ze een aantal conflicten hadden. Twee Franse agenten zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van twee tieners in een voorstad van Parijs in 2005. Het incident leidde destijds tot zware rellen waarbij overheidsgebouwen en meer dan 9000 auto's in brand werden gestoken. De twee jongens van 15 en 17 werden in 2005 door agenten achtervolgd. Ze werden geëlectrocuteerd in een transformatorhuisje waar ze zich schuilhielden. hielden. De ouders wilden onder meer anderhalf miljoen euro schadevergoeding. Volgens de rechter staat niet vast dat de agenten wisten dat de tieners het transformatorhuisje in waren gegaan. Het weer, een gebied met regen en motregen, treedt langzaam van west naar oost. Later vanuit het westen opklaringen. Morgen en woensdag wat buien, afgewisseld met zon, worden 12 tot 15 graden. Dit was het NMS. verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog altijd files met meer dan een kwartier vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen, 18 kilometer. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasdijk en knooppunt Plein 15 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de N206 Heemstede richting Zoetermeer bij Leiderdorp 2 kilometer file, maar wel bijna een half uur vertraging.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 en de brothers Osborne besluiten nog wat langer te blijven. Stay a little longer. Ik kan het me ook helemaal voorstellen bij het luisteren naar de leuke muziek in het eerste uur. Waarna ik het in het tweede uur nog eens dunnetjes overdoe.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 time to fall then In dit eerste uur tevens aandacht voor het album en de act van de maand. De original is van de godfather van de country, Hank Williams Sr. En natuurlijk is er aandacht voor materiaal uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moorer, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar achtste album nadat ze midden jaren 90 debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer. Haar meest recente album Kraus dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album Down to Believing. so much of it. I Deze uit North Carolina afkomstige formatie vertolkt bluegrass en traditionele country. En dat doen ze niet verkeerd. Luister maar naar Dixie Darling. Volgens mij is dit eigenlijk een song van Carleen Carter. Spencer Branch. Sidney Crowell hoeven we nauwelijks voor te stellen. De nu 64-jarige Texaan heeft ruim 30 albums op zijn naam. Rodney Crowell draait al heel wat jaren mee in de country scene als begenadigd singer-songwriter. Als songwriter vind ik hem zeer geslaagd en dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat liedjes van hem door anderen gecoverd. Hij heeft in de loop van zijn carrière samengewerkt met onder meer Emmylou Harris, Roseanne Cash, met wie hij ook vele jaren getrouwd was, Vince Gill en vele anderen. Stars on the Water is zijn eerste hitje, we schrijven 1981. Kitty Nicholas is nog geen twintig en is toch al een verdienstelijk singer-songwriter. De uit Liverpool afkomstige zangeres heeft al diverse prijzen in de wacht gesleept. En dat ze tot veel in staat is, blijkt via de song Sweet Talk. Well, I don't mean to sugarcoat things, but you're so sweet, you make my heart sing. But it was only you're acting cruel to be kind, but you ought to think twice. Cause for Wat blijft er meer over dan huilen als het verlies in zijn volle omvang doordringt? Hank Williams bracht in 1949 al verslag uit van een donkere nacht... waarin liefdesverdriet de slaap verdrong. Williams' gitaar snikte mee en zijn bijna gesproken stem maakte pijn des te indringender. I'm so lonesome I could cry. Hear that lonesome He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. just went behind the clouds to hide its face and lost the will to live. I'm so lonesome. I Het album Honky Tonk Frontier van Weldon Hansen kun je omschrijven als feel-good country muziek. Muziek waarbij je een piltje open kunt trekken. Helemaal niets mis mee. Honky Tonk Feels Right is daar een uitstekend voorbeeld van. wasting time. You know, it didn't seem like very long ago. We were young. But here we sit, it's a way of life. Shooting bull, hanging out all night, and just wondering how. Without a care in the world except for here and now. fine getting late. It's time to go. Tomorrow morning, I'll be feeling low and wondering why. We'll do it all again right here tomorrow night. real nice, seems fine. Yeah, baby, honk get tonk feels right. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zoals iedereen inmiddels wel weet heeft Jacqueline van de Grient Cash on Delivery verlaten. Een van de vele fraaie songs die ze met Cash heeft opgenomen is Preachin'. De Ranch Girls en de Ragtime Wranglers trekken ons mee naar het verleden toen de dancehalls overal te vinden waren in Tennessee. Op zaterdag was het feest. Tennessee Saturday Night. Change of Key bracht in 2012 het fraaie dubbelalbum When I Call Your Name uit. Een van de mooiste songs vind ik nog altijd een old suitcase filled with yesteryears. Crossroads. on Saturday night. And Sometimes it looks like she remembers, mostly her mind wanders away. It's his only way to survive the tragedy that's happening to his wife. after time Captain Woods is een Scandinavische band die sinds 2004 bestaat. All Cross the Mainstream is onlangs verschenen. Pickup Truck was meteen een song die mij opviel en ik wil die song graag met je delen. is het favoriete album van de maand. Alison Morers huwelijk met countryzanger Steve Earle liep stuk... en ze bleef als alleenstaande moeder van een kind met beperkingen achter. Geen wonder dat ze weinig tijd had om aan haar carrière te werken. En een mirakel dat er zo'n mooi album uit is voortgekomen. Die gebeurtenissen klinken nadrukkelijk door in de teksten van Down to Believing. Haar huwelijksperikelen gooit ze eruit in Thunderstorm Hurricane. Aan het einde van elk uur probeer ik steeds een toepasselijke titel te vinden. En met Good Set Memories heb ik er weer een gevonden. Don Sliets zingt deze song. Het eerste uur was goed qua muziek, maar jammer dat het alweer voorbij is. Ik ben zo weer terug met nog een heel uur country. When you said forever you'd be mine, I see you smiling as I watch you drive away. You'll be back real soon, I hear you say. It's a good, sad memory. was a good heartbreaking I felt from deep within. At the time, I thought that it would never end. I read your letter that you wrote to say goodbye. I sat there certain sure that I would die a good tear falling, rolling down my cheek.